Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. In Duitsland ligt de sociaal partij CDU... in de opiniepeiling van de Duitse krant Bild am Sonntag. Over zeven maanden zijn er in Duitsland verkiezingen. En tot nu toe werd gedacht dat Merkel en de CDU die met gemak zouden winnen. De recordstijging van de SPD wordt toegeschreven aan de benoeming van Martin Schulz... als lijsttrekker van de partij. De laatste keer dat de SPD de verkiezingen won was in 2002 onder Gerhard Schröder. Bij een bomaanslag in de Somalische hoofdstad Mogadishu zijn zeker 34 doden en 50 gewonden gevallen. De explosie was op een drukke markt. Daar ging een autobom af. Het dodental loopt waarschijnlijk op omdat veel gewonden er slecht aan toe zouden zijn. Wie achter de aanslag zit is niet bekend. In Somalië is terreurorganisatie Al-Shabaab actief. De overname van Unilever is van de baan. Het Amerikaanse Kraft Heinz bood vrijdag nog 143 miljard dollar maar het Brits-Nederlandse voedingsmiddelenbedrijf wees het bod meteen af. Een vriendschappelijke overname was het doel van de ketchupfabrikant... maar de plannen zijn voortijdig uitgelekt. Er was bij de fabrikant van Unox rookworsten en cornetto-ijsjes... direct weerstand tegen de Amerikaanse overname. De waterproblemen in Gelderland zijn zo goed als opgelost. Bijna iedereen heeft weer water. Zo'n 30.000 huishoudens in Doesburg, Rijnwaarde Zevenaar en Reden zaten de hele dag zonder. Oorzaak was een lek in een leiding. Waterbedrijf Vitens heeft inmiddels een omleiding aangelegd. Wel is de druk laag en kan het water soms bruin zijn. Bij mensen waar nog niks uit de kraan komt, wordt water uitgedeeld. Het weer overwegend droog, maar vannacht in het westen opnieuw regen bij minimaal van een graad of vijf. Morgen is het bewolkt met nu en dan een bui. In de middag opklaringen bij maxima van zo'n 10 graden. En dit was Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Goedenavond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1216 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Benno Veugen, uw gastheer voor de komende twee uur in dit New Age muziekprogramma. En we gaan beginnen met, een, eh, met Jim Gabriel op piano. Into Eternity, zo heet zijn nieuwe album. En eh, nou, daar gaan we naar de eerste track van luisteren. From the Rising of the Sun. Ja, dat duurt nog wel even, want we hebben nog natuurlijk de hele nacht te gaan. Oké, eh, verdere informatie kan je vinden op eh, peacefulradio.info. Daar vind je de playlist en alle informatie van de artiesten en alles wat daarbij hoort. Ik wens je heel veel luisterplezier. I'm Guru Joss from White Sun. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website, www.whitesun.com. se perdáme mýho baha. Da sgaye biye en asatıma agarım አብርረሰዋለው ከጋፋቱ መንደር አብርረሰዋለው ከጋፋቱ መንደር da Kam casa mai ha Kam der casa mai በእልፍኝ ከእሾክ ላይ አዳን አገር ተዳከመ በስንፍና በጠረ አረጋት አገረን የወዳድ መነበረ ማግኘት እና ማጣት ማግኘትና ማጣት ሲፈራረቁበት ጎንባስ ከአንገቱ ከላስ ማለት ሲኖርበት ማለት ሲኖርበት ያንን የሰው ልጅ ቀን ያጨለመበት My name is Jim Ottaway. I am an Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross. If you would like to know more about me and my music, I invite you to visit my website, jimottaway.com. Enjoy listening to Peaceful Radio. I'm a Dutch keyboardist and New Age composer. The song you're hearing is called Lady's Grace from my latest album Equilibrium. If you wish to know more about me and my music, I invite you to visit my website kirani.nl.